De eerste leden van het Nederlandse reddingsteam USAR zijn weer terug in Nederland na de noodhulp op Sint Maarten. Ongeveer 30 van de 62 leden zijn geland op Schiphol. Ze werden opgewacht door familie en minister Plasterk. De andere leden volgen later vandaag en morgenochtend. Het USAR-team is negen dagen op Sint Maarten aan het werk geweest... na de verwoesting door orkaan Irma. In de buurt van Frankfurt zijn gisteravond drie Nederlanders omgekomen bij een ongeluk met een spookrijder. Een Poolse chauffeur van een kleine vrachtwagen draaide om op de snelweg A67. Hij wilde niet in de file komen. Toen de chauffeur met hoge snelheid tegen het verkeer inreed, knalde hij op twee auto's. In één daarvan zaten de drie Nederlanders. In de andere auto zaten vier mensen. Zij raakte licht gewond. De Poolse vrachtwagenchauffeur kwam door het ongeluk klem te zitten en heeft zware verwondingen. In de buurt van Venlo is vanochtend in de Maas een Engelse vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. Daarom moesten omwonenden binnenblijven en werd het vaar- en luchtverkeer stilgelegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het ontstekingsmechanisme onder water verwijderd. De bom wordt nu op een andere plaats tot ontploffing gebracht. Een Boeing van KLM heeft gisteren in Japan een onderdeel van de romp verloren. Dat gebeurde kort na vertrek uit Osaka. Het onderdeel, een paneel voor windgeleiding, kwam op een auto terecht die daardoor beschadigd raakte. Niemand raakte gewond. De Boeing 777 kon veilig verder vliegen en landde gisteravond op Schiphol. Het weer vanmiddag vooral in het zuiden en westen flink wat zon. Het oosten heeft wat meer bewolking. Het 17 tot 21 graden. Morgen Af en toe zon, maar overwegend bewolkt en in het oosten kans op een bui. Het blijft de komende dagen een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.